Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist achtentpleging tegen Michael P. Die wordt verdacht van vrijheidsberoving, verkrachting... en het doden van de 25-jarige Anne Faber. Volgens de OM mag de verdachte niet zonder behandeling terugkeren in de samenleving. Officier van Justitie spreekt van ronduit weerzinwekkende feiten. Moord kan niet worden bewezen, zegt het OM... omdat niet met zekerheid valt vast te stellen dat P. van tevoren van plan was... Anne Faber te doden. Het OM kiest daarom voor gekwalificeerde doodslag. Daarvoor kan dezelfde straf worden opgelegd als voor moord. De Amerikaanse president Trump is per vliegtuig vertrokken uit Singapore... na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim. Die had Singapore al eerder verlaten. Op een persconferentie zei Trump dat hij er alle vertrouwen in heeft... dat Noord-Korea de belofte dit keer waarmaakt... om een einde te maken aan zijn nucleaire wapenprogramma. Trump zei ook dat hij uiteindelijk wil stoppen... met de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea. Een 29-jarige man uit Maastricht wordt verdacht van betrokken hebben de ontvoering van een Brits echtpaar in Zuid-Afrika. Volgens Dagblad de Limburger gaat het om Mohammed G., een jihadist die vorig jaar is vrijgekomen. Het echtpaar werd in februari ontvoerd en werd later dood teruggevonden. De man van 73 en zijn vrouw van 64 kampeerden in de buurt van de stad Vrijheid. Hun auto werd twee weken na hun verdwijning teruggevonden bij Durban. Ze zouden zijn ontvoerd om hen te beroven van geld en van creditcards. Staatssecretaris Van Veldhoven vraagt werkgevers hun fietsende werknemers 19 cent per kilometer te betalen. Er bestaat al een reiskostenvergoeding voor fietsers, maar die wordt volgens de staatssecretaris niet goed gebruikt. Ze zegt dat in haar plan om 200.000 forensen uit de auto te krijgen. Belastingdienst zegt dat niet alleen het gebruik van de auto, maar ook dat van de fiets onder zakelijk woonwerkverkeer valt. Het weer bewolkt en vrij fris.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 En we zijn intussen verhuisd. Oh ja, even kijken of ze er wel is, want ze zit daar... Hallo! Oh. Ja, ik ben er hoor. Nee, ze Zit op mijn plek. Ja, ze is er. Ik kan het niet zien, je zit tegen een beeldscherm aan te kijken hier. Dat is zo saai is dat. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Eh, we zijn er, dit is de vinyljaren, eh, dames en heren. En de vinyljaren, nou, u weet waarover het gaat. Over vinyl. En ehm, dat programma waarin wij uitsluitend onze platenspelers gebruiken. En eh, alleen de tune even uit de computer. Maar voor de, omdat die nou helemaal niet op vinyl staat. Ja, dat is nou helemaal zo. Ja. Goed, we hebben vandaag twee eh, fantastische albums. Voor u, al zeg ik het zelf. Ja, twee heerlijke platen. En ehm, dat zijn derhalve Bob Dylan met Blondon Blonde. Zijn prachtige dubbelalbum uit 1966. Ehm, als u er naar luistert, en hij is helemaal te gek... Eh, dat ligt niet aan uw radio, maar ehm, hij is mono. Dus daar kunnen we niks aan doen, want hij is nog helemaal alleen in mono uitgegeven als heruitgave. Maar ja, het originele exemplaar dat heb je trouwens ook een mono, maar die is zo slecht. Dan kan je bijna niet meer draaien. Dus Vandaar deze mooie Dylan-plaat Blonde on Blonde. En het tweede album wat wij vandaag voor u hebben, mm, dat is Crosby, Stills, Nash. Eh, nee, niet Jong. Crosby, Stills en Nash, inderdaad. een eh, hun eerste album uit 69. En ook dat is een heruitgave in een prachtige eh, hoes met, nou ja, zoals al gezegd, op 180 gram vinyl. En dat is gewoon lekker. Kijk maar eens even. Zo, als je op de webcam kijkt. Dit is de hoes. Prachtig, mooi. Dat zie je toch niet als je een cd'tje opzet. Hè? Goed, laten wij eh, beginnen met eh, de eerste track van uh, Blonde Blonde van Dylan. En dat is natuurlijk de Rainy Day Women. Nummer 12 en 35. je net een hap voor je broodje nemen? Goed. Um, mag niet meer vol mond praten natuurlijk. Eigenlijk niet, nee. Nou, het is al weg. Oké. Okay. <coughs> Blonde om Blonde. En u hoorde de Rainy Day Women nummer 12 en 35. En dat nummer is ongetwijfeld niet ontstaan bij een glaasje water. Zeker niet. <laughs> Um, Blonde on Blonde. Het is het zevende eh, studioalbum van eh, Dylan. En een album dat hem zeker door zijn originele fans, de, uh, de folkpuristen, zeker niet in dank afgenomen zal zijn. Vanwege elektrische instrumenten. Maar dat verhaal dat was al, dat speelde al eerder toen hij elektrisch ging, zal ik het zo maar zeggen. Hmm. Het is wel het eerste klassieke uh, dubbelalbum in de rockgeschiedenis. Er waren natuurlijk wel meer dubbel LP's. Maar niet in de popmuziek. En ehm, hij was dus echt de eerste. En hij zou nog eh, veel navolging krijgen. Zullen we maar zeggen. Want er zijn nog aardig wat dubbelalbums eh, verschenen na die tijd. Goed. even kijken. Ehm, Bob Johnson was de producer van het album. En uh, ehm, 13 van de 14 nummers werden opgenomen in Nashville. En ehm, dat is wel leuk om dat te weten natuurlijk. Tennessee, Nashville, Tennessee. Eh, dat wist u dat dat daar lag natuurlijk. Het album verscheen op 18 mei, eh, nee 16 mei 1966. En is wellicht eh, niet eens het beste album van Dylan. Hoewel ik dat, of het beste album van die dag omdat het dezelfde dag was dat uh, Pet Sounds van de Beach Boys eh, verscheen. Nou, dat eh, kun je over van mening verschillen. Wie de beste is, ik vind dat totaal onbelangrijk. Het is in ieder geval een datum waarop twee top LP's verschenen zijn. Pet Sounds vond ik ook een topalbum. En Blond Blond is dat natuurlijk ook. Goed, ehm, van Blonde om Blonde gaan we naar een ander topalbum. En dat is het debuutalbum van eh, Crosby, Stills, Nash. En Nash. Ik wil steeds Young erachteraf zetten, maar dat is niet zo. Die deed hier helemaal niet mee zelfs. Er staat wel ergens op de foto trouwens. Als je op de hoes kijkt, eh, de achterkant van de hoes, dan zie je dan een deur. Er staat een mannetje achter. En dat is, uh, dat is Neil Young. Maar dat, dat is, ja, dat is, daar kun je dus zien dat hij misschien toch wel in de toekomst bij zou komen. Maar op dit album dus nog niet. Wel op het album Deja Vu, wat dit zou opvolgen. Daar was Young er wel bij. Maar dit is het album Crosby, Stills en Nash. Nou, de groep kwam eigenlijk bij elkaar op een feestje. Eh, op een feestje bij Joni Mitchell thuis, als ik het goed heb. En uh, daar zaten Dave Crosby en Steven Stills een beetje te pingelen op gitaren en eh, te zingen. En zongen daar het liedje Helplessly Hoping. En ehm, Graham Nash was natuurlijk ook op dat, op dat feestje. Omdat hij toen de tijd verkering had met Joni Mitchell. Dus die was er ook. En ehm, die zei tegen die, die twee anderen. doe het nog eens. Dat liedje. En dat deden ze. En toen ging Graham Nash erbij zitten. En die zette het nog een mooi hoog stemmetje bovenop. En daar waren de andere twee dan weer zo van onder de indruk. Eh, dat, eh, dat dat dus de reden was <laughs> dat deze band eh, ontstond. Nou, en de rest is geschiedenis. We kennen dat. Graham Nash was net uit de Hollies vandaan. Omdat de Hollies een besluit hadden genomen dat ze een album met Dylan songs wilden gaan opnemen. Nou, dat zag eh, Graham Nash niet zitten. Die gewoon meer naar eigen werk toe wilde. Dus eh, die verliet de band. En nou ja, ging toen verder met dit stel. We gaan gelijk een monument van dit album draaien. Een van de langste nummers, maar ook een van de mooiste. Uh, dat niet een van de mooiste. Ze zijn gewoon eigenlijk allemaal mooi. Een nummer dat eh, Stephen Stills opdroeg aan Judy Collins. En vandaar dat het ook heet Judy Blue Eyes. It's getting to the point where I'm no I'm sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Remember what we've said. about each other. Hey, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now.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 And I love you. you are mine. You are what you are. You make it all. What have I got to lose? was de verschijningsdatum van dit album, dames en heren. En het sloeg in als een bom. Ehm, dat de, de, heren prachtig samen konden zingen, dat was natuurlijk al gezien hun verleden ook wel bekend. Uh, Graham Nash uit de Hollies, Stephen Stills uit de Buffalo Springfield en David Crosby uit de Byrds, Allemaal uh, bandjes die toch wel ook een beetje mooie samenzang hadden. Maar de kleur en eh, het geluid wat ze met z'n drieën eh, teweeg brachten... dat zorgde toch echt wel voor een sensatie in eh, dat beroemde jaar 1969. Hun eerste, een van hun eerste optredens... Eh, nee, een van hun eerste, het was het tweede, ja, het was het tweede optreden... van deze gasten live... was tijdens het legendarische Woodstock Festival... En dat zeiden ze ook. This is the second time we play in front of such a great audience. We are scared shitless. <laughs> dat was een prachtige opname, op, eh, opmerking eh, tijdens dat eerste optreden. Waarin zij overigens het afgelopen stuk Judy Blue Eyes ook ten gehore brachten. Goed, Crosby, Stills, Nash en Young. Eh, nee, Jansen, hij zit er niet bij. Kom op nou. Slaat alleen maar op de hoes, die man, op de achterkant. Ja, goed. Crosby, Stills en Nash, zo moet ik het zeggen. We gaan terug naar Dylan en... Ehm, de, het album van Dylan, dat wordt eh, over het algemeen toch wel gezien als zijn eh, beste werk. Zijn meesterwerk zelfs. Hij was niet alleen de eerste die met een dubbel LP kwam in de rock. Maar eh, het album sloeg ook in als een bom. Er was ook wat kritiek bij. er waren mensen die vonden dat de speelduur wel wat langer gekund had. Eh, om een eh, dubbel LP mee te vullen. Maar over het algemeen overschrijden de liedjes van Dylan wel de vier minuten grens. Dus laten we dat maar even zo zeggen. Ik ga u straks even vertellen wie de muzikanten waren, want dat is ook een hele waslijst. Maar we gaan eerst ehm, luisteren naar het volgende nummer. En eh, als ik het goed heb, is dat Pledging My Time. Hoop ik. breathe. Everybody's gone but me and you. And I can't be the last to leave. I'm pledging my time to you. Hoping you come through too. changing my time to you, hoping you'll come through too. Dylan was zelf eh, behoorlijk eh, tevreden over dit album. Vooral over zijn dunne, zilverachtige geluid, zoals hij dat eh, noemde. En het nummer wat hoorde was Pledging My Time. is een langzame blues in Chicago-stijl met veel harmonica. En voor wie de tekst... Ehm, wat staat er nou? Oh ja... Eh, voor wie eh, de tekst de traditie van improvisatie ademt. Zo moet ik het zeggen. En eh, het was een, een aardig verhaal. de muzikanten die er op mee werkten bij dit album. Natuurlijk al die gasten die later de band zouden volgen. vormen. Bob Dylan zelf speelde gitaar, harmonica, piano, keyboards en zang. Dan hebben we Al Cooper. Die speelde orgel, gitaar en hoorn en keyboards. Dan Robbie Robertson, daar heb je hem al, van de band. Gitaar en zang. Joe South, die zelf een, ook een, een hitje had in die tijd met de Gapes People Play, speelde gitaar. Rick Danko, ook weer van de band, speelde basgitaar, viool en zang. Dan hadden we eh, Bill Atkins op keyboards. Wayne Butler op trombone. Kenneth uh, alweer op drums. Eh, Paul Griffin speelde piano. Eh, nog even kijken. Amy Harrod deed, eh, was eh, de producer van de heruitgave, laat ik het zo maar zeggen. Garth Hudson, ook van de band Keyboards en Saxofoon. Bob Johnston was de producer van het hele verhaal. Uh, dan hadden we ook nog Jerry Kennedy, die gitaar speelde. Samford Komkoff speelde ook al drums. Richard Manuel, ook drums en keyboards en zang. Wayne Moss, gitaar en zang. Eh, dan ook nog Hargus Pig Robbins. Nou, zal we laten gezien, hebben zijn varken dan. Um, ehm, speelde piano en keyboards. Harry, eh, even kijken hoor, de speelde bas. Dan Mark Wilder deed de remixing en de eh, remastering. En Charlie McCoy, McCoy moet ik zeggen, niet Dr. McCoy, maar Charlie McCoy, die speelde basgitaar en harmonica en trompet. Nou, dat waren dus alle medewerkers aan dit fantastische album van eh, Dylan. Graham Nash, die schreef het volgende liedje van het album van Crosby, Stills en Nash uit 1969.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 Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh all on board just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my, my, my, my, my mouth. Gold hang in the air. Charming cobras in the square. Striped levers we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. dan de Marrakesh Express. En hij is veilig aangekomen zonder vertraging. En ehm, het was een liedje van Graham Nash. Overigens opvallend bij dit album is dat alle instrumenten grotendeels door de band, door de mannen zelf gespeeld werden. Later zou dat anders worden. Bij Deja Vu zouden er al meer muzikanten bij komen. Maar hier eh, deed, het was alleen Dallas Taylor was toegevoegd als drummer. En Stefan Stills deed het meeste. Die deed solo gitaar, die deed hammond keyboards en de basgitaar. En de David Crosby speelde de gitaren. En Graham Nash, nou die zong alleen maar. Nou, dat deed hij ook mooi. Dus wat maakt het uit. We gaan naar uh, Blond om Blonde. En we krijgen weer een van de eh, langere nummers. En ook een van de nummers die te boek staat als een van Dylan's belangrijkste liedjes met vijf lange coupletten en een coda. De zang is naar eh, de smaak van iedereen superb, oftewel superb, met een effectieve frasering en ritmische accenten. Dat zegt meneer Shelton. De visioenen eh, uit de titel doen eh, fragmentarisch aan en de beeldspraak lijkt een stream of consciousness van, al even gefragmenteerd bewustzijn. Nou, dat is allemaal heel erg mooi. We gaan er naar eh, luisteren naar dit nummer van Dylan. The Visions of Joanna. Ain't it just like the name tricks when you're trying to be so quiet. We sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy. flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her and these visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the lady train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. Oh, ghost electricity the bones of her face. these visions of Johanna have not taken. museums. Infinity goes up on trial. Voices echo, this is what Salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. primitive wallflower freeze. When the jelly faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, Geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him. thing. Need me someone that's not a parasite. And I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man? And she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode where her cape of the stage once had flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was old. On the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. Oh! visions of Johanna are now all that remains. Visions of Joanna. Ruim eh, zeven minuten lang van dit prachtige album van Bob Dylan. En eh, er is een heleboel over te zeggen. Eh, er werd, er van alles over geschreven en gezegd. Nou, ik vind het persoonlijk nog steeds een van Dylan's beste albums. Dus waarom niet? Een eh, geweld. Wij gaan verder intussen met eh, Crosby, Stills en Nash. Ja, je zult me er nou niet meer op betrappen hoor. En eh, van dat fantastische album uit 1969 gaan we een stuk draaien. Dat uh, geschreven werd door David Crosby. En David Crosby is altijd toch weer een man van... Ja, laat ik zeggen, de wat, wat mysterieuze, minder toegankelijke liedjes. En dat is in dit nummer ook duidelijk te horen hoe prachtig het ook is. Want het is echt heel erg mooi. Maar het is niet een van de makkelijkste nummers, dat zeker niet. Eh, David Crosby schreef het dus, zei En het heet Guinevere, That Green Eyes. ducks wandered aimlessly underneath an orange tree. Guinevere drew pentagrams like yours, lady, like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all. the wall. she shall be free. her gaze down the slope to the heart yours, my lady, like yours. Streaming out when we ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly. I sing in silent harmony. We shall be Guinevere, That <clears throat> Green Eyes. Prachtig werkje van David Crosby. Ja, de heren zullen nooit meer samenwerken, want eh, er schijnt een gigantische ruzie te zijn tegenwoordig tussen Graham Nash en David Crosby. Eh, vanwege dat eh, Crosby Nash zijn vrouw beledigd zou hebben. dus er zou, komt wat dat betreft nooit meer nieuw werk van de heren uit. Althans niet gezamenlijk. Jammer. Maar goed. <coughs> Sorry. <coughs> One of Us Must Know. Sooner or Later. Hier is Dylan weer. treat you so bad. You shouldn't take it so. that you'd be coming back in a little Must Know Sooner or Later. En dat was wederom Bob Dylan van het prachtige album Blonde on Blonde. Even naar de klok kijken. Nou, ik denk dat we nog één liedje van Crosby Stills eh, en Nash kunnen draaien. Dat is eigenlijk toch weer bijna verkeerd. Eh, nog één liedje. <laughs> Het is dan niet te geloven. Eén eh, liedje van Crosby, Stills en Nash. En dat heet You Don't Have To Cry. are you thinking of telephones and managers and where you got to be at noon? You are living a reality I left years ago. It quite nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy fall before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. thing, a reality. I left years ago, it quite nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy and oh, before your time. And the difference Have to Cry. Snel verder, want ik wil nog één liedje van Dylan draaien eh, voordat we drinken. Ik weet niet of het helemaal lukt, maar dit is gelukkig niet zo'n erg langere.